Goedenavond, ik ben Juri met het nieuws van NOS op 3. Het orkaanseizoen boven de Atlantische Oceaan is tot nu toe erg rustig. Er werden elf orkanen verwacht, maar er zijn er nu nog maar drie geweest. Weerexperts zeggen dat het te maken heeft met onweersbuien... die vanuit Afrika richting zee moesten trekken... maar in plaats daarvan naar het noorden zijn gegaan. En daardoor is het in Marokko en Algerije erg nat. Je hoort weerman Peter Kuipers-Munneke. Het is nog niet helemaal duidelijk waar dit precies doorkomt... maar het zou te maken kunnen hebben met het water in de Atlantische Oceaan. Dat is op dit moment recordwarm, veel warmer dan normaal. En mogelijk zorgt dat warme water ervoor dat de weerpatronen verschuiven en de regen veel noordelijker valt dan normaal. De pier van Scheveningen is er slecht aan toe. Om hem op te lappen moet er geld komen. En dat kan als er een congrescentrum, een hotel en een wellnesscentrum opkomen. Het staat in plannen van een projectontwikkelaar waar ook bewoners aan hebben meegewerkt. Op de snelweg bij Utrecht is een boodschappenwagentje van Picnic van de weg gehaald. De bestuurder wilde via de A2 naar de andere kant van de stad rijden. Aangezien het wagentje maar maximaal 50 km per uur kan... vond de politie het geen goed idee. De bestuurder is aan de kant van de weg gezet en heeft een boete gekregen. Het zit erop in de Johan Cruijff Arena. De spannende Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland... eindigde zojuist in 2-2. Oranje maakte kort na rust de gelijkmaker. Hij komt eruit in de goal! Denzel Dumfries. 2-2 met een hoofdrol voor Brian Brobby. Die daar alles goed doet. Hij eh, krijgt die bal. Hij voelt de tegenstander in de rug. Maar draait onmiddellijk om zijn as. Zet die bal hard en laag voor. En dan staat daar Denzel Dumfries helemaal vrij om hem binnen te tikken. Nathan Aké viel geblesseerd uit. De verdediger verstapte zich en werd op een brancard van het veld gedragen. Het weer, op veel plaatsen regen. Vannacht wat opklaringen, maar nog steeds regen.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 Dat bedoel ik. And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling But there's one she's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying me wie was dat ook weer? B.J. Thomas met Raindrops are falling on my head. Nou, als ik nou naar buiten loop, dan is het eh, voor mij ook het geval, luisteraars. De vallen de raindrops ook op mijn hoofd. Gaat niet doen, blijf lekker binnen in de warme studio. Het is hier comfortabel achter mijn draaitafeltje. Nou, wat gaan we draaien? Nou, deze. Il Divo. Vier mooie heren, dames. En ze kunnen prachtig zitten ook. te falta, come el agua, si es tu mayor necesidad. Si por su amor eres feliz y el mundo es gris cuando no está. Si no concibes vivir sin verla, sin duda, es la mujer pocket te dio la vida. Si para ti no hay otra, debes cuidarla, evitar hacerla llorar. Si te comprende, es tu guarida, hazla tu amiga de verdad y será tuya hasta. vier mannen. Die eh, Have You Ever Loved a Woman. Wat we allemaal kennen van Brian Adams natuurlijk. En eh, Rob Jansen. Nederlander heeft daar een Nederlandse tekst... Eh, verliefd op Terschelling van gemaakt. Dezelfde melodie allemaal. Maar dit was ook een prachtige uitvoering. Vind ik zelf. Ik hoop u ook, luisteraars. Ik ga even sentimenteel worden nu hoor. Ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt. Ik pak even het album erbij met wat foto's van vroeger. Gaat niet goed met Rob de Nijs, heb ik begrepen.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 Dus dan praat ik over 18 jaar geleden. Toen mocht mijn zoon bij eh, Paul de Leeuw in zijn programma uh, optreden. Mooi weer de Leeuw. Dat was ik op de lijst toen ook. En toen zag ik al aan zijn hand, de microfoon die hij in zijn hand had... dat hij met dat ding stond te schudden. Ik denk, wat is dat toch... Maar later zou natuurlijk eh, blijken dat hij inderdaad eh, Parkinson had. En het, heeft toch wel een, eh, het is toch wel een ziekte die dan heel lang kan duren. En heel langzaam voortschrijdt. En op het eind natuurlijk ja, de meest ernstige vormen aanneemt. We wensen Rob en zijn geliefden natuurlijk alle sterkte daarbij. Nog zo'n fantastische zanger, Art Garfunkel. Darkness goes and softness shows a changing style. Just in time, words that rhyme. Well, bless your soul. Now I'll fill your hands with kisses and a tootsie roll. a turn back world with a local girl in a smaller town. Open cars and clear stars, that's what I like. Foreigner ook. mensen. Foreigner kan het me nog zo voor de geest halen, die bent. fantastische koorden natuurlijk ook achter. Ja, Rob de Nijs die eh, dacht terug aan het eh, foto op een foto van vroeger. Maar ook eh, Piet Veerman, zanger van de Cats, heeft zijn Dreams to Remember. I saw you there last night.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 remember. I listen, honey. I've got dreams. Rough dreams. dreams oh, to remember. remember. Still want you to stay. I still love you anyway, yeah I don't want you to ever leave just a friend But I saw you kiss him again and again These eyes of mine, they don't fool me But why did I hold you so tenderly? I've got dreams, dreams to remember I listen to my honey I've got dreams honey. Dreams, bad dreams, dreams rough dreams. dreams oh, to remember. Oh, to remember. Rough Ja, geweldige uitvoering. Gezongen door Piet Veerman van de Cats. Dreams to Remember. Wat we natuurlijk allemaal kennen van Otis Redding. En luisteraars, ze had blauwe ogen. Geloof het voor mij, ze had blauwe ogen. Blue eyes. Baby's got blue eyes. Like a deep blue sea. she's alone again. John. Je hebt natuurlijk ook Sir Paul McCartney. En Sir Paul McCartney heeft natuurlijk ook fantastische eh, nummers geschreven. Eh, ik ga mooi draaien waar Paul te horen is op zang. En I Love Her. Als, als Paul zin heeft hoor. Hij moet even zijn gitaar pakken. Ja, dan komt hij aan.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 I know this love of mine will never die. sky. I know. naar Tussen App en Vloed. Een heerlijk relaxed programma. Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. Ja, de mannen van 10cc, I'm not in love. Ook zo'n mega hit. U luistert nog altijd luisteraars naar Tussen. Ik ben eh, nog een kwartier bij u, want eh, dan is het 12 uur en dan is het middernacht. En dan gaat Sharon maar eens een beetje toe. Nou, misschien ga ik wel kijken naar het debat in Amerika. Ik weet het eigenlijk nog niet. We gaan eerst genieten van Alan Jackson met Remember When. Ja, Ellen is ook al zijn gitaar aan het uitpakken. Ik zeg, Ellen, je moet zo aan het bak. Zit nou klaar, verdorie. <laughs> Nou, daar is hij hoor.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 Dan ga ik de week weer doorzagen voor u. Met de eh, heerlijke, vlotte, uh, gauwouwe en cabaret tussendoor. Het gaat weer een gezellige boel worden hier morgen. Dus blijf bij me morgenochtend ook, Vanaf 9 uur. Ik wens jullie allemaal een goede nacht.